12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Europese kijkwijzer voor computerspellen krijgt een nieuw symbool... dat consumenten waarschuwt voor zogenoemde in-game aankopen. Daarmee kunnen gamers tijdens het spelen met echt geld... nieuwe voorwerpen voor het spel aanschaffen, zoals kleding of wapens. Volgens de organisatie achter de Europese kijkwijzer is het van belang dat ouders weten dat hun kinderen zulke aankopen kunnen doen. De Nederlandse kansspelautoriteit zei eerder dat veel van de in-game aankopen niet door de beugel kunnen, omdat je vooraf niet weet welke spullen je ervoor krijgt. Twee van de drie militairen die zeggen dat ze op de kazerne in Schaarsbergen zijn mishandeld, verkracht en bedreigd, hebben een schadevergoeding van het ministerie van Defensie gekregen. Een van hen zegt tegen het AD dat het gaat om 200.000 euro, maar dat wil Defensie niet bevestigen. De drie deden vorig jaar aangifte, waarna het OM de zaak onderzocht. Negen collega's die door de drie militairen zijn beschuldigd... hebben daarop aangifte gedaan van smaad. Zij hebben de beschuldigingen steeds tegengesproken. De Rooms-Katholieke Kerk in Australië is tegen het plan om het melden van misbruik voor geestelijken verplicht te stellen. Een onderzoekscommissie vindt dat een priester zijn biechtgeheim moet schenden als hij informatie krijgt over misbruik. De katholieke leiders in Australië zijn het daar niet mee eens en noemen het biechtgeheim een verstandhouding tussen de gelovigen en God waarover niet kan worden onderhandeld. Twee van de acht Australische staten en territoria hebben aan misbruiksschandalen wet ingevoerd die het verzwijgen van informatie door priesters strafbaar stelt. Het weer, geregeld zon, ook wolkenvelden en in het noorden lokaal een enkele bui. Vanmiddag wordt het 18 tot 21 graden.